terwijl ze de ademhalingsoefeningen van Hof deed. De vader stelt hem aansprakelijk voor haar verdrinking vorig jaar in een zwembad. De vader is letselschadeadvocaat en hij eist bijna 700 miljoen dollar van Hof en zijn bedrijf. En de spoedeisende hulp van het VUMC gaat, gaat vanaf volgende week al dicht om 8 uur s avonds. Ze hebben last van personeelstekort. Wie s'avonds of s'nachts eerste hulp nodig heeft in Amsterdam... moet daarom naar een ander ziekenhuis in de stad. De eerste harthulp van het VU blijft wel open. Op een eiland in Schotland zijn zo'n 55 grienden gestrand. Een soort dolfijnen zijn dat. De meeste dieren overleefden dat niet. Experts zagen dat een van de grienden net een jonkie gekregen had. Ze denken dat de moeder was weggezwommen om te bevallen... en dat de hele groep achter haar aan is gegaan en toen in de problemen kwamen. Zien ze niet vaak, zegt de kustwacht daar. This is very, very unusual for us to have this scale of strandings. We normally see a single, single whale the occasional, very occasional grape of a small number, but this is certainly my biggest number I've ever seen in a, in a single stranding. Een paar grienden wisten zelf terug de Schotse Zee in te gaan. Anderen hadden daar wat hulp bij nodig. Sommige dolfijnen moesten ingeslapen worden omdat het niet lukte. En stel je woont net over de grens in Duitsland, maar je wil rijlessen nemen in Nederland. Dat is nu een lastig verhaal, want je mag niet lessen over de grens heen. Niet handig, zeggen deze rijinstructeurs instructeur en haar leerling. Als we haar hebben opgehaald, dan eh, moet ik dus eerst zelf weer naar Nederland terugrijden. En dan mag zij pas achter het stuur gaan zitten. Dat is best wel balen. Dat zij dan eerst moet rijden. Dat we dan moeten wisselen. En dan kunnen gaan rijden. Veel rijschoolhouders willen nu dat het verandert. Een samenwerkingsverband tussen Nederland en Duitsland probeert dat nu voor elkaar te krijgen. Het weer, het lijkt op het eerste oog een lekkere zomerdag, maar schijnbedriegt, want er trekken ook wat buien over, mogelijk met onweer. 20 graden op Texel, 25 in Maastricht. Morgen wel een lekkere zomerdag, dan wordt het ook een paar graden warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio wat vertraging op de A5 Hoofddorp Amsterdam voor de aansluiting met de A10 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Want op de A10 is bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk gebeurd. Bij, eh, daar staat 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. 10 minuten vertraging ook op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Velsen. En op de A200 Amsterdam Haarlem bij halfweg 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.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 PvdA en GroenLinks doen met een gezamenlijke lijst en één verkiezingsprogramma mee aan de Tweede Kamerverkiezingen eind november. De leden konden over een gezamenlijke lijst de afgelopen week hun mening geven en bijna iedereen stemde voor. Bij het Nationaal Monument in Vijfhuizen zijn de slachtoffers van de ma 17 ramp herdacht. Vandaag is het negen jaar geleden dat het vliegtuig van Malaysia Airlines... boven Oekraïne uit de lucht werd gehaald met een Russische boekraket. Aan boord zaten 298 mensen, onder wie 196 Nederlanders. Oekraïne zet alles op alles om de graanexport door te zetten... in samenwerking met Turkije en vervoerders. Ook nu Rusland de overeenkomst, die vannacht afloopt, niet wil verlengen. De Turkse president Erdogan verwacht dat Rusland binnenkort toch met verlenging instemt. Het weer morgen op de meeste plaatsen droog. Zon, weinig wind, 21 tot 26 graden.